Mariel Hageman met het NOS Journaal. Was voor de legionella-besmetting op de Westfriese Flora... heeft in hoger beroep een jaar celstraf gekregen... voor het verduisteren van verzekeringsgeld. Tijdens het evenement in 1999 stond er een bubbelbad in zijn stand. Door nevel uit dat bad raakte een aantal bezoekers besmet met de legionella-bacterie. 32 mensen zijn eraan overleden. Ruim 200 mensen werden ziek. De standhouder kreeg bijna 6 ton van zijn verzekeraar... om uit te keren aan slachtoffers en nabestaanden. Maar hij heeft dat geld zelf de Keniaanse president Kenyatta ontkent dat de Somalische terreurgroep Al-Shabaab achter twee aanvallen zit op een kustplaats. Bij de aanvallen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Volgens Kenyatta zitten lokale politieke netwerken achter de terreur. De uitspraak van de president is opmerkelijk omdat Al-Shabaab de verantwoordelijkheid voor de eerste aanval van zondag heeft opgeëist. Volgens Kenyatta gaat het om etnisch geweld en is er bewijs dat lokale groepen betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering. Patiënten krijgen wel degelijk de medicijnen die door de arts worden voorgeschreven. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageert hiermee op een onderzoek van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenverdeling, waarin staat dat dit niet altijd het geval is. Ziekenhuizen moeten sommige medicijnen zelf betalen en zouden daarom op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. De Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat het onderzoek niet wetenschappelijk is onderbouwd en dat patiënten onnodig angst wordt aangejaagd. De brand in het Groningse dorp Beerta, waarbij zaterdagnacht twee mensen om het leven kwamen, is aangestoken. Dat zegt de politie na forensisch onderzoek. Bij de woningbrand kwamen de bewoners, een 75-jarige man en een vrouw van 71 om het leven. Een buurman probeerde hen nog te redden, maar dat lukte niet omdat het vuur al te ver was verspreid. Het weer, vooral in het noorden geregeld zon, maar in het zuiden en zuidoosten blijft het vaak bewolkt met kans op een enkele bui. Morgen een mix van wolken en zon met overal kans op een bui. Het wordt opnieuw 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen staat 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Pernis 10 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.